Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De coronasteun voor ZZP'ers blijft, maar er komt wel een vermogenstoets voor. Dat melden Haagse bronnen. Er was al een partnertoets. In Den Haag wordt onderhandeld over een nieuw steunpakket voor bedrijven... die door de coronacrisis in de problemen zitten. Er komt ook extra steun voor de culturele sector. Het nieuwe pakket wordt soberder en loopt langer dan het vorige. Jongere werkers willen een campagne, onder meer via sociale media, tegen wapenbezit onder jongeren. Ook ver buiten de grote steden wordt geweld volgens hen steeds vaker verheerlijkt. En steeds meer jongeren lopen rond met messen. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 571 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 156 meer dan gisteren. Het aantal ziekenhuisopnamen is gestegen met 19 en er zijn acht sterfgevallen bijgekomen. De Tweede Kamer wil dat er op Schiphol meer coronatests worden gedaan. De teststraat kan nu maar een vijfde van de reizigers uit risicogebieden aan... en s'avonds en s'nachts is hij dicht. Een groot deel van de oppositie en D66, CDA en ChristenUnie onderstrepen dat nu juist... voor vakantiegebieden Spanje en delen van Frankrijk een oranje reisadvies geldt. De Belgische regering wist al langer dat een Slovaakse man twee jaar geleden overleed na hardhandig politieoptreden in Charleroi. Volgens minister van Binnenlandse Zaken de Krem had zijn voorganger Jan Bon daar een gesprek over met de Slovaakse ambassade. Toen er recent beelden opdoken van het incident ontkende Jan Bon dat hij ervan wist. En de man die begin dit jaar een verdacht pakketje neerlegde bij een Joods restaurant in Amsterdam... heeft acht maanden celstraf gekregen pakketje leek op een bom. bleek uiteindelijk onschadelijk. Volgens de rechter koos de man bewust een Joods restaurant uit. Hij werd eerder alles veroordeeld voor antisemitisme. Het weer, vooral op de Wadden nog veel wind. Die neemt vanavond af. Het wordt geleidelijk meest droog. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden met tot de namiddag hooguit lokaal een bui.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 and bless me The sun's about to go down. het NOS nieuws van...